Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Hezbollah zegt dat het raketten heeft afgevuurd op het gebouw van de Israëlische veiligheidsdienst Mossad. De militie droeg de aanval vanuit Zuid-Libanon op aan Hassan Nasrallah... de leider die eind september werd omgebracht bij een Israëlische aanval. Het Israëlische leger meldt dat het zo'n vijf raketten heeft onderschept in de buurt van Tel Aviv. Ook zouden er een paar zijn neergekomen in onbewoonde gebieden. Over eventuele gewonden is niets bekend. De Amerikaanse zangeres Sissy Houston is overleden. Houston werd bekend als achtergrondzangeres van onder andere Elvis Presley en Aretha Franklin. ook was ze te horen op nummers van Beyoncé, Jimi Hendrix en Paul Simon. Ze was de moeder van zangeres Whitney Houston, die in 2012 overleed. Sissy Houston leed aan Alzheimer. Ze is 91 geworden. Het gaat steeds slechter met de jeugdzorg in Nederland. Dat zegt de jeugdautoriteit die toezicht houdt. Een derde van de aanbieders kampt met acute geldnood. Ook hebben ze te maken met veel ziekteverzuim en duur extern personeel. En daardoor hebben minder jongeren toegang tot die zorg. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg... maar die hebben last van bezuinigingen door het Rijk. Zo wil dit kabinet komend jaar 500 miljoen euro bezuinigen... om de sector efficiënter te maken. Orkaan Milton, die vanuit de Golf van Mexico richting de Amerikaanse staat Florida raast... neemt snel in kracht toe... De storm is nu al categorie 5 en bereikt windsnelheden van zo'n 250 km per uur. De verwachting is dat Milton morgenavond aan land komt. En Florida wil duizenden inwoners gaan evacueren. Twee weken geleden werden Florida en andere Amerikaanse staten al flink geraakt door Helene. Een orkaan van de vierde categorie. Helene kostte ruim 200 mensen het leven. Het weer. Vannacht trekken vanuit het zuiden buien over het land bij een graad of 12.